De referendumcommissie heeft aanvragers die het subsidiegeld niet goed hebben besteed gevorderd om het geld deels of volledig terug te storten. In sommige gevallen bedraagt het teruggevorderde bedrag meer dan 40.000 euro. Het bedrijf dat voor bijna een halve ton wc-papierrollen liet maken... met erop bezwaren tegen het associatieakkoord met Oekraïne... mag het geld opvallend genoeg houden. De Groene Partij in de Verenigde Staten heeft een hertelling aangevraagd voor de staat Wisconsin. Het verzoek om zo'n hertelling van de stemmen werd al verwacht, maar is nu dus officieel ingediend bij het kiescollege. Dat bereidt nu een hertelling voor. De groene presidentskandidaat Jill Stein heeft aanwijzingen dat er in Wisconsin is gefraudeerd met stemcomputers. Ook de hervormingspartij vroeg daarom om een hertelling. Bij de presidentsverkiezingen op 8 november werd de noordelijke staat gewonnen door Donald Trump. Toen hij de tien kiesmannen van de staat kon bijschrijven, kon hij niet meer worden ingehaald door zijn rivaal Hillary Clinton. Trump kreeg volgens de officiële uitslag in Wisconsin zo'n 30.000 stemmen meer dan Clinton. Uli Heunes is teruggekeerd als voorzitter van Bayern München. De 64-jarige Heunes werd met een grote meerderheid gekozen. Hij kreeg 98,5% van de stemmen. Heunes was al eerder voorzitter van Bayern... maar moest de functie neerleggen toen hij begin 2014... tot 3,5 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld... wegens belastingontduiking. De clubicoon van Bayern had de Duitse fiscus voor zo'n 28 miljoen euro opgelicht. Begin dit jaar zat de helft van zijn straf erop... en mocht de oud-voetballer de gevangenis verlaten. Het weer, de mist breidt zich vanuit het noordoosten verder over het land uit. Het gaat licht vriezen en plaatselijk is er kans op gladheid.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 masterpiece. 20 racks a table cut from ebony. Cut that into skinny pieces. Then she clean up with her face, I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a Switch on my side, any lane.